De Duitse vrijer von Moltke. Ze was 98 jaar. De juristen maakten deel uit van een verzetsgroep tegen Adolf Hitler. Die groep was opgericht door haar man. Hij organiseerde bijeenkomsten op hun landgoed in het dorp Krijsau. Tientallen politici, ambtenaren, economen en intellectuelen bespraken daar onder meer hoe Duitsland eruit zou moeten zien na de val van de nazi's. Ook had de zogeheten Kreisauer kring contacten met een militaire verzetsgroep die geprobeerd heeft Hitler te vermoorden. De man van Vrije van Moltke werd in 1944 opgepakt vanwege landverraad en geëxecuteerd. Vrije van Molken verhuisde in de jaren 60 naar Amerika. Daar is ze afgelopen vrijdag overleden. In de wijk Terweide in Culemborg is de situatie sinds middernacht weer redelijk onder controle. Dat zegt burgemeester Van Schelven. De afgelopen avond was het opnieuw onrustig in de wijk. Enkele ruiten werden ingegooid waardoor een paar mensen gewond raakten. In Culemborg zijn al lange tijd spanningen tussen Marokkaanse en Molukse bewoners. In de nieuwjaarsnacht reed een auto met Marokkanen in op twee Molukkers die in een voortuin stonden. Er worden opnieuw ME'ers achter de hand gehouden omdat de burgemeester niet uitsluit dat het weer uit de hand loopt in de wijk te weiden. Verder zijn camera's opgehangen om railschoppers te kunnen herkennen. Een vlucht van Jamaica naar Londen heeft vertraging opgelopen omdat in het toestel een dvd'tje met islamitische inhoud was gevonden. Alle passagiers moesten het vliegtuig uit en opnieuw door de beveiligingspoortjes. Het is niet duidelijk wat er op de dvd stond. Het hoofdbeveiliging van het vliegveld in Kingston wil alleen kwijt dat het cabinepersoneel onrustig werd van het schijfje. Het weer. Langs de noordwestkust af en toe sneeuw, in de rest van het land opklaringen.